Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Boycott het WK voetbal 2022 in Qatar. Dat zei Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vanavond in de verkiezingsshow van NOS op 3 op YouTube. Ik vind dat is een, een, een WK, als ik het cru mag zeggen, dat is echt met bloed gebouwd. Het is echt, Het is, het, het, het, we, dansen straks op, op, op graven van 6500 mensen die in de hoop dat ze een beter leven zouden krijgen, daar zijn gaan werken en daar de dood hebben gevonden. Ik vind het echt mijn hart breekt. Gisteren maakte de krant The Guardian bekend dat bij de werkzaamheden voor het WK voetbal meer dan 6.500 arbeidsmigranten zijn overleden. Zij kwamen uit India, Pakistan, Nepal, Bangladesh en Sri Lanka. Het totale aantal mensen dat bij het werk is overleden ligt waarschijnlijk nog veel hoger. Over migranten uit andere landen, zoals de Filipijnen en Kenia, zijn geen cijfers bekend. In Utrecht, Tilburg en Groningen zijn vandaag parken gesloten omdat het te druk werd. Ook het Amsterdamse Vondelpark werd ontruimd. Een paar mensen deden moeilijk en gooiden flessen naar de politie. Er zijn twee mensen aangehouden en één iemand raakte gewond. Best Cap Secret gaat ook dit jaar niet door. Het is volgens de organisatie te ingewikkeld om het festival in augustus of september te houden. Als je kaartjes hebt, krijg je je geld terug. In 2022 komt er een nieuwe Best Cap met een nieuwe line-up. De Nederlandse voetbalsters hebben voor het eerst in 21 jaar gewonnen van Duitsland. In Venlo was Oranje in een vriendschappelijke wedstrijd vol kansen met 2-1 te sterk voor de aardsrivaal. Ondanks de winst waren er ook wel wat aandachtspunten voor Nederland, zegt commentator Chris Wobbe. Onder meer eh, op conditioneel vlak, waarin de Duitsers eh, met name de laatste kwartier echt wel de betere waren. En eh, nog een aantal verdedigende foutjes die er echt al uit moeten. En er werd nog meer gevoetbald vandaag. De eindstand bij Willem 2 ADO Den Haag was 1-1. FC Groningen Feyenoord kwam uit op 0-0.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

città è un cuscino di piume, l'acqua del fiume che passa e che va. è la pioggia che scende dietro le tende la felicità. E abbassare la luce per fare pace la felicità. Felicità. Felicità. E un bicchiere di vino con un panino la felicità. E lasciarti un biglietto dentro al cassetto la felicità. E cantare a due baci quanto mi piace la felicità, felicità.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 feel weak and weary in the morning. I turn to you to brighten up my day. When I can't handle the truth Gül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 Sea of Love. zag staan Dat dit nooit meer weg zou gaan Want ik hoor bij jou Met alles wat ik ben kies ik vandaag voor jou Dwars door de zee van tijd Breng ik je de eeuwigheid 苦。 Yo pero Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug. Ik moet terug naar jou. Ik wil uit lachen en uit daten. En uit pannenkoeken eten. En alle tijd vergeten. Dus overal te laat weet dat het bestaat, want het bestaat met jou. Je weet niet half hoe het me gek maakt, dat ieder nieuw gebrek maakt, dat ik zomaar van het pad raak, waar ik ooit op stond, op vaste grond, op vaste grond met jou als ik kijk naar de eeuwigheid. Hoe klein is daar onze tijd? Het is maar één dag en dan is ik kwijt. Recht naar hiernaast. God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst. Ik dacht toen ik jou pas zag, ik hou voor altijd deze dag vast. Jouw ogen en jouw glimlach, in mijn hart, mijn dom, dom hart, dicht bij jou. Mm-hmm. bij jou. Ook al deed ik het verkeerd, ik wil mijn fouten nog een keer, omdat ik honger heb naar nu. Ik heb nog niet genoeg geleerd, het meeste niet, het meeste niet van jou. Nu met alles wat we weten, nog een keer pannenkoeken eten Zeggen wat ons heeft gespeten, alle tranen van verdriet, dat verdriet. En wat niet met jou, als je kijkt naar de eeuwigheid. Hoe klein is dan onze tijd? Het is maar een dag en dan is ik kwijt. Recht naar hiernaar God is het zoveel wat ik vraag. Geef me gisteren in ruil voor vandaag. Zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. Niet voor het laatst, nee niet voor het laatst. De waarheid heeft mij jou nu pas voor het eerst, maar wel pas op het laatst. God, is het zoveel wat ik vraag? Geef me gisteren een ruil voor vandaag, zodat ik jou weer voor het eerst mag zien. En niet voor het laatst, niet voor het laatst niet voor het laatst. Nee, niet voor het laatst. Dit is van 10 tot 12, The Sea of Love. Hey. of